Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Choreograaf Hans van Manen is overleden. Hij wordt internationaal gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Van Manen maakte meer dan 150 choreografieën. Wereldwijd worden die door ruim 100 toonaangevende dansgezelschappen uitgevoerd. Hans van Manen was 93. De politie heeft vorige maand met spoed vijf kinderen uit een gezinshuis in Zuid-Holland gehaald... na een melding over mogelijk misbruik... Dat meldt de Volkskrant na een tip die door de instanties is bevestigd. Omdat er nog weinig bekend is over wat er is gebeurd... noemt de krant de naam en de locatie van het gezinshuis niet. De Volkskrant schrijft wel dat het huis valt onder de zorgorganisatie Driestroom. In gezinshuizen wonen kinderen die uit huis zijn geplaatst... en die te zware gedragsproblemen hebben om bij een regulier pleeggezin te wonen. Het lijkt erop dat het voor boeren onzeker blijft of ze aan strengere mestregels moeten voldoen. Het demissionaire kabinet wilde in een Kamerdebat niet duidelijk maken welke kant het op gaat. De Kamer debatteerde met het kabinet over de ruzie die is ontstaan over de nieuwe mestregels... die BBB-minister Wiersma van Landbouw op 1 januari wil laten ingaan. Ze moeten zowel voor schoner water zorgen als voor meer ruimte voor boeren om mest uit te rijden. Wiersma staat lijnrecht tegenover BBB-minister van Waterstaat Tiemann en VVD-staatssecretaris van Waterstaat Aartsen. In de tweede ronde van de KNVB-beker is Feyenoord uitgeschakeld door Herenveen. De Rotterdammers verloren met 2-3. Ajax gaat wel door naar de achtste finales. De Amsterdammers wonnen eerder op de avond met 7-2 van Excelsior Maasluis. Ook Almere City, FC Utrecht en Go Ahead Eagles plaatsen zich voor de achtste finales van het bekertoernooi. Het weer vanuit het westen meer bewolking en vannacht vooral daar regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 6. Overdag in het noorden en westen van tijd tot tijd regen. In het zuidoosten zo goed als droog en daar lokaal soms even zon.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 my life was touched by death, and my years finally found you. All my life, I pray for someone like you. Yes, I pray. ZFM. ZFM. en belangen. Onderweg spuwden stuurlui aan wallen gal. Ze hebben nooit iets bereikt. Ik bleef eigenwijs. En toen, toen zag ik jou. Je bent zoveel voor me geweest. de mooiste vrouw. Maar als altijd met iemand die nooit iets zeker weet. Won mijn twijfel van ons geluk. Maar vanavond ben ik hier terug en ik vraag je.